als ze hun borsten elk half jaar laten controleren. Dan kan er alsnog worden ingegrepen. Voor vrouwen met het andere gen, BRCA1... is amputeren nog altijd wel de veiligste optie. Op een festival in Californië heeft een man meerdere mensen neergeschoten. Daarbij zijn drie doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. De schutter zelf is doodgeschoten door agenten. Er is mogelijk nog een tweede dader. Het gebeurde op een foodfestival rond het thema knoflook... zo'n 50 kilometer ten zuiden van San Jose. Volgens een ooggetuige schoot de dader willekeurig om zich heen. In Venlo zijn vanwege een plofkraak 80 woningen en een hotel ontruimd. De omgeving van de pinautomaat is afgezet... omdat het niet duidelijk is of er explosief materiaal is achtergebleven. De plofkraak gebeurde rond half vier vannacht. Volgens ooggetuigen zijn de vermoedelijke daders gevlucht op een scooter. De ruzie tussen Eerste Kamerlid Henk Otten en Forum voor Democratie is verder geëscaleerd. Otten zegt dat verschillende prominente forumleden geld hebben gekregen uit de partijkas. Hij wil dat de partij daarvan een overzicht publiceert. In reactie daarop plaatste Forum voor Democratie gisteravond op zijn website een tijdlijn van alle financiële malversaties waaraan Otten zich zou hebben schuldig gemaakt. In Kerkrade is in de buurt van het rode JC-stadion een man neergestoken. De aanleiding is nog onduidelijk. In het stadion was gisteravond het muziekfeest R&B Sunday Outdoor. Dat was juist afgelopen. Het slachtoffer is zwaar gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, in het noordoosten eerst nog wolkenvelden...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 En daarom nu door met Madonna. Goodface, Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Bo, bo. ZFM. Ja, en dat was natuurlijk met Donna. En wat een heerlijke dag wordt het vandaag. Kijk, naar buiten is het al blauw. Het is nu al 19 graden. En we hebben ook een heerlijk weekend en een hitte achter de rug gehad.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 Ja. ja, en zo klonk dat in 1975. Wij gaan door met John Mayer. suis pas ta cata, dja dja, genre En katana baby tu dettes ça Oh dja dja Y'a pas moyen dja dja Je suis pas ta cata, dja dja, genre En katana baby tu dettes ça Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale Tu parles sur moi, y'a yeah, air Crache encore, y'a air voulais m'avoir, tu savais pas comment faire.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 J'suis pas ta cata, hein, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En la baby, tu dettes ça. D'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. katana baby On baby to the top On baby Oh Jaja Oh Jaja Oh Jaja Ja, en dat was Jaja van Aya Akamura. Hele mooie naam. Welkom bij een nieuw ochtendprogramma hier op eh, ZFM. Het is, eh, mijn naam is Walter Sans. Ik ben hier elke maandag, woensdag en vrijdag. En er gaat veel gebeuren bij ZFM. We hebben nieuwe programma's, eh, we hebben nieuwe presentatoren... en we werken volledig aan een nieuwe programmering voor na de zomer. En tot die tijd zijn we ook eigenlijk best wel benieuwd wat jullie van ons vinden... en, en wat voor ideeën jullie hebben bij de lokale omroep hier in Zandvoort.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 I'm not bad like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne. Dat was Billie Eilish met Bad Guy. En dan gaan we door met de Bad Girls. En niet zijn tot de zomer dat was Donna... Ze was bijna klaar. Dat was Donna Summer met Bad Girls. Ja, erg leuk als je dan eerst biljarders eh, biljarden zult. Goed, we gaan nog even door met Christine en de Queens. En dan gaan we richting klok van half negen. Chris. me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter, pour me traiter toi Que faire, que faire de l'énergie Tina en de Queens waren dat. En het is echt bijna half negen nu geweest. En ben je nu nog niet wakker? Dat kan niet, hè? Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stand. The generous queen that kiss a fan. Ask her by, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard to take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queen, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the basket. Another one in the casket. They know what is Do they know? but they don't know what is what. They just what is what, but they don't know what is what. They just what is what, but they don't know what is what. They just What the? was Katy Perry. En dan gaan we eigenlijk een keer weer iets anders doen. We gaan even rustig, we gaan even... Want volgens mij ben je nu wel wakker. We gaan naar lokale muziek luisteren. Tenminste, ik vind het heel belangrijk dat we als regionale zender of lokale zender... regionale artiesten laten horen. En een daarvan is Wendy Moore, die komt hier gewoon uit Zandvoort. Die treedt morgenavond ook gewoon op op het, uh, op het En die heeft gewoon echt een hele grote hit. En die heeft ze gewoon hier in Zandvoort opgenomen. De clip is ook hier in Zandvoort opgenomen. En hij is gewoon echt ontzettend leuk. Dus Die gaan we nu horen. Wendy Moore met I'm So Over Fake Friends. faces I don't know at all smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me. Now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the are in need, or you come running back to me. It all makes sense, feeling to me. Now I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I don't forgive and forget, no so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm so over it, I'm so over it. Fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. If you are in need or you come running back to me, it only takes this feeling to me now that I can see you're just out. so other fake friends. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida. Als je dan geen zin in de prijs krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Daarvoor hadden we Wendy Moore, onze Zandvoortse. Morgenavond om half zeven treedt ze op op het Badhuisplein. En ga dat zien. En luister sowieso ook naar Alternative FM hier op ZFM op donderdagavond.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 Als iedereen uit Amsterdam met de extra treinen gekomen is. En volgens mij wordt het geweldig. Want het wordt strak blauw. En het is al 23 graden. Tenminste dat wordt het. en dat was de remix van Spargo. Want het origineel dat ken je vast wel eens uit de jaren 80. Volgens mij draai ik het toen al op schoolfeesten. Maar eh, we gaan terug naar de tijd sowieso. We gaan eh, naar de jaren 90. En als jij de nieuwe afleveringen van Dark gezien hebt... dan ken je dit volgende nummer. En ook onze Duitse gasten kennen dat nummer. Because we hebben jetzt irgendwo, irgendwann van der Nena. Zeit is rijp voor een beetje Zärtlichkeit. En zo is het. Dat is Nena. We gaan eh, nog een paar minuten door tot het nieuws van 9 uur.